I don't need any guide, I already know the way. Remember this, I'm your servant both night and day. The pistols are popping and the power's down. I'd like to try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining and the north wind keeps picking up speed. Forget about myself for a while, go out and see what others need. I've been sitting down studying the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cruel world today. Your love or any other thing. I'm Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no of ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going and I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess make a lot of money, gonna go up north. I plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammer's on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God take pity on you. geleden was ik in mijn favoriete platenzaak... en dan zag ik een cd te liggen, Modern Times van Bob Dylan. En toen dacht ik bij mezelf, die heb ik toch al. Maar later bleek dat ik in de war was met de film van eh, Charlie Chaplin... want die heeft dus ooit de film uitgebracht, Modern Times. Thunder on the Mountain, een van de nummers die terug te vinden is... op die cd van Bob Dylan, die ook door hem geschreven is. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is al heel erg oud hoor, ergens uit de jaren 80. Toen officieel nog op een LP. Ik heb hem zelf op CD gezet. De LP Legend van Kayak. Dit is Seagull. Water and sand and the beyond my view. Alone I stand here in silence, it's calling you. There is a reason to be here and cry. I know the ocean will understand why I'm feeling the way I do. Tasting the salt and the wind cries your name. Sharp and so cold makes me feel I've lost en het tikken van de LP hoorden nu nog op de achtergrond. Hè? En dit is... some fine day I'll get my senses back someday. I'll dust my broom, I'll tip my Aline Jewel van haar cd Boundary Country So Long Blues. En dit liedje draai ik eigenlijk veel te laat, hè? want hier staat op February Song, maar we zijn al veel verder in het jaar. Alhoewel, de lente wil het ook nog niet zijn, hè? zomer al helemaal niet. Dit is Josh Groban. Where is that Lost in a February song. Tell him it won't be long till he opens his eyes. Opens his eyes. Where is that simple day before colors broke? How did I? keep on. tell him it won't be long till he opens his eyes. Opens his eyes.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 En hij is nu met pensioen en hij heeft dus ooit gezegd van... het is eigenlijk toch wel heel fijn hoor. Je bent niet meer verplicht om met muziek bezig te zijn. En dan gaat het allemaal net een klein stukje makkelijker. Op een gegeven moment zat hij op Hives een beetje te, te neuzen, zei hij zelf. En op YouTube. En daar kwam hij een naam tegen Roland Verstappen. En toen dacht hij bij zichzelf van, die man heeft een mooie stem. Daar wil ik wel eens wat meer mee gaan werken. Hij heeft eh, contact opgenomen met deze Roland Verstappen en zie daar. Samen muziek geschreven en samen een cd opgenomen. Noemt de cd Bravo Cana. Uitgebracht in het begin van dit jaar. Bijzondere vitrage als op een stad. De vogels stort openstaan de keuken ze trekt uit pure groeiden haar beste kleren aan. Zo'n dag bij haar ken niet maar stuk. Zo'n dag aan de rand van het geluk. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En de dag mee te beginnen. Ze is altijd Voor een wakker voel van binnen altijd goed. Goed voor een glimlach. Nooit uit de woorden klinkt er een verwijt. Voor een glimlach op je net wil je maar niet kwijt. Je denkt daar hoe ze lang en lekker mee vrij. Maar soms reageert ze zo van aan. En dan krijg ik weer een kilometer smaal. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach. Altijd goed. En de dag mee te beginnen. Ze is altijd goed. Voor ze op een streep staat. De souplesse van haar lip als ze met je praat. En de indruk die ze steeds op feestjes achterlaat. De hele wereld is op mij jaloers. En een leven zonder haar is zo platvloers. Ze is altijd goed. Goed voor een glimlach namiddag mee te beginnen. Ze is altijd goed. zie je maar waar samenwerking tot kan leiden, hè? Dit is de voorman van de Eagles, oftewel Dan Henley. Is begonnen aan een solo-project een aantal jaren geleden... toen de Eagles eigenlijk een beetje uit elkaar vielen. Dit is een van zijn laatst verschenen nummers, Sunset Grill. dignity sunset grill. Watch the working girls go by. Watch the basket people walk around and mumble. Gaze out at the all. zei dan net al, Don Henley Voorman van de Eagles. En eh, ik heb pas geleden een cd mogen ontvangen van iemand. En dat heette met andere woorden, de top 2000 met andere woorden. Allemaal bekende liedjes die opnieuw geschreven zijn. Onder andere dit... Maggie May, zo heet het origineel. Ooit gezongen door Rod Stewart, ooit geschreven door uh, Rod Stewart. En nu door eh, niemand minder dan Ferry van Leeuwen en Martin van der Starre uitgevoerd. The Power. Don Henley en Elton John samen. ever since you put me down. Standing on shaky ground. Ever since you put Elton John en Don Henley. Afkomstig van een cd die gewoon heet Elton John Duets. En daar staat hij dus op met eh, heel veel van zijn, eh, van zijn grote vrienden. Ik heb u er vorige week ook al iets van laten horen. Ik wil u nog één nummer laten horen. Go on and on. Dit is die Elton John met Gladys Knight. stukje eh, Gladys Knight van Gladys Knight en de Pips. Nu dus samen met eh, Elton John. En dat is de titel van dat liedje, wat terug te vinden is op de cd van die Elton John duets. En zo verdwijnen ze heel langzaam uit uw luidsprekers. Ik heb een cd van eh, Bluff Oktober en eh, ik draai daar regelmatig toch wel eh, alle nummers van. Maar nu kwam ik toch weer een nummer tegen en toen dacht ik bij mezelf van ja, het is een prachtig liedje. Maar je moet eigenlijk toch ook wel hondenliefhebber zijn om dit helemaal te kunnen begrijpen. Let u maar eens op de tekst van Labrador. Op de dag dat de hond ging viel opeens de eerste sneeuw. De lucht was koud en grijs als lood. En de meeuwen en de kraaien schreeuwden zachtjes dat het beter was dan steeds maar weer te vechten tegen alles wat maar zeer blijft doen. En ik dacht alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij... was aangekomen Met een spade in mijn hand Stond ik doodstil bij de boom Die zich hoog over de rand boog En ik keek zo in de diepte Waar de labrador zou slapen Er is niets meer dat nog zeer kan ik denk alleen nog maar aan toen. Die keer dat jij. gespreid over de grond. Ik heb urenlang gekeken, maar ik zag niets dat de hond ooit bij me terug zou kunnen brengen. En jouw liefde evenmin. Er is niets meer dat nog zeer kan doen. En ik denk alleen nog maar. you. en de Labrador samen aan het strand wandelen. Als u nu zegt van eh, ik zou ook eens een keer een eh, verzoekplaat eh, in, aan willen vragen... of ik wil wel eens een keer een programma samenstellen van muziekcarrière, dat kan hoor. Ga gewoon naar www.countrytrack.nl. Daar vindt u ook een balkje muziekcarrière. En u kunt uw eigen programma helemaal samenstellen. Of schrijf of bel gewoon naar uw eigen favoriete omroep. Dit is John Mayer als laatste plaat Heartbreak Warfare. lightning strike inside my chest to keep.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 In het lijsttrekkersdebat bij Eén Vandaag noemden ze de afspraken van vrijdag historisch. Een van de onderdelen van het akkoord is dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 gaat en daarna te bekijken of verdere verhoging nodig is. VVD-leider Rutte reageerde sceptisch op de oproep. en vindt het goed nieuws dat werkgevers en werknemers het eens zijn geworden, maar hij heeft nog veel kritische vragen. PvdA-voorman Cohen was wat enthousiaster. Het belang dat werkgevers en werknemers tot overeenstemming zijn gekomen moet niet worden onderschat, zei hij. En CDA-voorman Balkende wil het akkoord gebruiken om het draagvlak voor lange werken te versterken. Maar het moet onderdeel zijn van een breder hervormingsbeleid, zei Balkende. De SP en de PVV zien niets in de oproep van Halsema. Die vinden dat de AOW-leeftijd 65 moet blijven. De reclassering en gedragsdeskundigen zijn verdeeld over de vraag hoe zwemleraar Benno L. behandeld moet worden. L staat terecht bij de rechtbank in Den Bosch voor seksueel misbruik van tientallen meisjes die van hem zwemles kregen. De reclassering vindt dat L in een kliniek behandeld moet worden, omdat hij anders na zijn vrijlating misschien opnieuw zedendelicten begaat. Een psycholoog en een psychiater willen dat hij een polyklinische behandeling krijgt, onder meer omdat hij bereid is libido-remmende medicijnen te nemen. Het genootschap van burgemeesters wil dat de stemcomputer zo snel mogelijk terugkomt. Woensdag bij de landelijke verkiezingen wordt er weer met het potlood gestemd, omdat dat minder fraudegevoelig zou zijn. Maar volgens de burgemeesters is er nu een betrouwbare stemcomputer op de markt. En die is succesvol getest bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Oost-Gelre. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken voelt er voorlopig niets voor.